of op zoek naar een nieuwe manier om dat eh, in de VS op te slaan... of ze moeten het eh, in Europa gaan opslaan. Merk je als gebruiker niet meteen iets van. Meta heeft wel eens gedreigd om te stoppen met Facebook en Insta in de EU... maar experts denken niet dat ze dacht dat echt gaan doen. In Rotterdam begint over een uur de rechtszaak tegen een man... die begin dit jaar zijn ex en haar moeder neerschoot op een parkeerplaats in Zwijndrecht. Die moeder overleefde dat niet. De verdachten gingen na de schietpartij vandoor, vertelt verslaggever Josephine Trehi. Vrij snel na het incident bracht de politie een eh, foto naar buiten... want de man zou namelijk levensgevaarlijk zijn. En toen ruim een maand later is eh, de verdachte opgepakt na een tip. De man was een bekende van de politie. Hij zat ook al vast voor meerdere overvallen. En in Brabant is flink, wat drugsafval gedumpt. Vanochtend werden er 350 grote vaten gevonden in de oude Buisse Heide, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Dat is een bekend natuurgebied tussen Roosendaal en Achtmaal. Het zijn drie dumpingen in totaal. Twee dumpingen liggen in een droge sloot, dus daar lijkt de schade mee te vallen. En één dumping met ongeveer 150 vaten is in een sloot met water. En je kan zien dat een paar van die jerrycans, een stuk of vier, zijn opengebarsten. En die hebben een eh, vieze gelige laag achtergelaten op het water. Natuurmonumenten is bang dat het drugsafval zorgt voor schade aan de natuur. Politiebond ACP is boos omdat het de maatschappij veel geld kost om de troep weer op te ruimen. Het weer, een zonnig en broeierig dagje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 right.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 所用。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 hoofdletter Z. Van Zon,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 9. we begin?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 my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. Yes, I love you.